met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn afgelopen dag zo'n 60 Palestijnen gedood... meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De meeste zouden zijn omgekomen in Gaza-stad. Eerder vanavond werd bekend dat Artsen zonder Grenzen zich terugtrekt uit Gaza-stad. De hulporganisatie zegt dat de veiligheidssituatie voor het personeel snel verslechtert... Het Israëlische leger zou zijn opgerukt tot minder dan een kilometer afstand van hun klinieken. De Israëlische opmars in Gazastad wordt internationaal veroordeeld. Experts spreken van etnische zuivering. Een medewerkster van twee kinderdagverblijven in Londen is veroordeeld tot acht jaar cel voor het mishandelen van 21 baby's. Ze kneep, sloeg en schopte de kinderen en ook trok ze aan haren en oren. Dat gebeurde in 2023 en 2024. De Britse vrouw wijt haar gedrag aan drugsgebruik en zegt dat ze spijt heeft. Haar jongste slachtoffer was 10 maanden oud. De Amerikaanse activist Essada Shakur is overleden in Cuba. Dat hebben de Cubaanse autoriteiten bekendgemaakt. Shakur, die eigenlijk Joanne Byron heette... was de eerste vrouw die in 1977 op de terreurlijst van de FBI belandde. Ze was tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politieagent... maar ontsnapte en dook later op in Cuba. Sympathisanten beschouwden haar als een voorvechter van de rechten... van een, in het bijzonder zwarte vrouwen. Haar precieze leeftijd is niet bekend. Vermoedelijk was ze 78 jaar. Op het EK honkbal in Rotterdam heeft Nederland zich geplaatst voor de finale. Titelverdediger Spanje werd in de halve finale met 6-1 verslagen... In de finale neemt Nederland het op tegen Italië, dat al 10 keer Europees kampioen werd. Nederland pakte de titel al 24 keer. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten kans op regen.